Cause girl, it just ain't right to end a day like this with no more than a kiss. And spend the night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day. We'd go on forever, lovers hand in hand. Can't you understand? Girl, you've got to be my woman, I've got to be your man. Cause I can't get by without you. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. Cause sad affair. Wasting precious time that you and I could share. Girl, it's such a crime to hear you call my name. It's a crying shame. When we're not together, then there's only time to blame. There will come a day. Girl, I do believe it's not too far away when I can say goodnight and still be by your side to dry the tears you cry. And I'll have all the love I need to keep me satisfied. Cause I can't get by without you. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. Cause I love you. De eerste twee uur van deze zaterdagmiddag, die zijn wij goed begonnen met de Muziek Boulevard. Uiteraard uh, dank aan onze voorganger David Staats. En volgende week dan is hij gewoon weer van de partij. Ook dan weer eh, tussen 12 en 2 uur. Het is even na twee uur tijd voor Zandvoort op zaterdag. Met zojuist The Real Thing en Can't Get By Without You voor Zandvoort en de regio. En in de komende twee uur, drie uur hebben we heel veel te doen, eh, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, we hebben een heleboel op stapel staan. En eh, natuurlijk hebben we daar eh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. We kijken naar de filmagenda van Circus Zandvoort, want er zijn nieuwe films om kwart voor vier. Uiteraard om half drie het weerbericht. wat hebben we nog meer? We kijken even vooruit naar Classic Concerts voor morgen. er zijn vandaag activiteiten op het circuitpark Zandvoort en daar heeft Jaap Koper een interview met de circuitdirecteur Erik Weijers. Eh, daar komen we op terug. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald. SV Zandvoort speelt thuis tegen Voorland. En daar is voor ons natuurlijk onze voetbalfanaat Joop van Nes aanwezig voor de live verslaggen. En de wedstrijd van uh, Zandvoort 4, die zit er inmiddels op.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 The same energy, now's the dead battery. Used to love. yes, then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. Mm-hmm. Yeah, yeah, so cold, so cold. less than you'll know. You're in and you're out, you're up and you're down. You're wrong and it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay. Eigenlijk zouden we daar een filmpje van moeten maken. Collega Albert Jan Vos, die aan zijn dak gaat op deze plaat van de baseballs. En your heart and gold. Hier word ik al nou vrolijk van. Ja toch? Ja, ik ook. Hier word ik Gewoon gezellige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En eh, vanmiddag eh, en vanmorgen zijn er heel wat activiteiten op het circuitpark Zandvoort, uh, eh, Albert-Jan. Ja, want op het circuitpark Zandvoort is, wordt vandaag de eerste editie van de circuit short rally gehouden. Dit gratis toegankelijke rally-evenement op de racepiste aan onze mooie Noordzeekust... vormt het toneel van de openingsmanche voor de Nederlandse short rally kampioenschap 2011. En wat dat allemaal precies inhoudt, dat vroeg onze, onze verslaggever Jaap Koper aan circuitdirecteur Erik Weijers zaterdagmiddag eh, eh, hier op het eh, circuit. Het heeft te maken met de circuit short rally. Tegenover me zit Erik Weijers. Ehm, de circuit short rally. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, kijk, het circuit bestaat inmiddels natuurlijk al inmiddels 67 jaar. En eh, in het verleden zijn er wel eens rallyproeven hier op het circuit gehouden. Vroeger de Tulprally eh, had altijd een klassementsproef op het circuit. Later de rally van Amsterdam die hier ook eh, het circuit aandeed. Er is ooit een rally sprint geweest, ook ergens eind jaren 80 heb ik me laten vertellen. En ja, een tijdje geleden werden wij benaderd door iemand van de sectie rallies van de KNAF. Dus kijk, joh, kunnen we hier op deze accommodatie niet iets doen? Want we zijn op zoek naar locaties waar je nog rallies kunt organiseren. Want het wordt in Nederland gewoon steeds moeilijker zijn we daarna gaan kijken. En zo werd het idee voor deze Short Rally eh, geboren. En eigenlijk is de Short Rally is een beetje de nieuwe titel voor wat vroeger Rally Sprints heette. je hebt het, het, het, Nederlands Rally Kampioenschap. Dat zijn de langere, de professionele rallies. En de Rally Sprints, dat is eigenlijk net even het stapje eronder. En wat kortere evenementen. En dat wordt tegenwoordig wordt dat Short Rally genoemd. En eh, daarvan is dit, jaar, eh, dit evenement vandaag de eerste voor het Nederlands Kampioenschap 2011. Eh, is het ook zo dat eh, het ook voor jullie eh, misschien iets is om de rally sport ja, wat, wat draagvlak te geven? Doordat jullie je naam daar ook aan verbinden en de accommodatie daarvoor uh, geven. Jazeker. Ehm, kijk, eh, het circuit is natuurlijk multifunctioneel. We, autosport is nog steeds eh, onze grootste tak van sport die wij hier beoefenen. Daar zijn we ook voor en daar blijven we ook voor. maar er gebeuren natuurlijk heel veel andere dingen. Hè. Motorsport wordt hier ook bedreven, motortrainingen heel veel. Ehm, nou, nu dus ook rallysport. En ja, wij, wij juichen dat alleen maar toe, want hoe meer mensen er op gemotoriseerde manier hiervan van het circuit gebruik kunnen maken, hoe beter. Ja. Dit is, dit is de eerste keer. Eh, ik kan me voorstellen, eh, het, eh, het, zijn sprints. Waar worden ze precies eigenlijk afgewerkt op het circuit? Eh, nou, eigenlijk, we gebruiken vrijwel het hele circuit. Zoals we dat normaal ook gebruiken. Eh, tijdens normale autosportevenementen. Alleen ja, wat met rallies maken ze wat meer bochtjes. Dus er zijn wat chicanes in gebruikt. apart is dat ze rijden tegengesteld het circuit. Eh, normaal rijden we met de klok mee en nu rijden we tegen de klok in. Het circuit is in twee gedeeltes opgesplitst. Ze maken ook een rondje over de Perrok, Waar, waar normaal gesproken de teams staan opgesteld. En er is ook een parcours met allerlei bochten en chicanes. Daar moeten ze ook overheen. En dat eh, maakt het gewoon een heel uitdagend parcours. Wat compleet anders is dan eh, wat er normaal met, uh, met autosport gebeurt hier. Dus is, is het dan ook zo van wat je nu al gehoord hebt van de mensen die hier nu vandaag zijn van dat had al veel eerder moeten gebeuren. Ja, over het algemeen hoor ik alleen maar positieve reacties eh, van iedereen die er nu bij betrokken is. Ze zeggen van, hé, dit is gewoon hartstikke leuk, eh, uitdagend eh, gebeuren wat het hier is. En met alle respect, vaak worden dit soort sprints toch op, op, op, op, op industrieterreinachtige locaties afgewerkt. En dat is natuurlijk wat minder sexy en wat minder spannend dan hier op dat circuit. Want hier heb je echt hele mooie, snelle, uitdagende bochten natuurlijk. Is het ook zo van, eh, nu je vandaag dit eh, gedaan hebben, dat het misschien eh, zoiets is van... nou, dat willen we de volgende keer op een andere plek in het jaar ergens in gaan passen? Ja, nou, dat, dat, hangt er even van, ja, vanaf natuurlijk, hè, wat, wat, hoe, of het past binnen de kalender. Maar wij willen dit zeker niet eenmalig doen. We hebben dit nu al wel als proef gedaan. Maar de reacties die we krijgen en het enthousiasme ook van de, hè, de autosportief, de club die het organiseert de positieve reacties vanuit de KNAF die we krijgen. De bond, eh, ja, dat ziet het er allemaal gewoon heel goed uit.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 Vandaag de short rally op het circuitpark Zandvoort. En iedereen is van harte welkom om daar een kijkje te gaan nemen. Daarachteraan draaien we twee platen achter elkaar voor je. Als eerste Madonna en I'm Kembler, Een wat minder bekend plaatje van haar, maar wel enorm leuk. En erachteraan een wat bekendere plaat van Amy Stewart en de Knock on the Woods. Ja, luisteraars. En nu vragen wij eigenlijk uw medewerking. Of ik moet zeggen, ZFM vraagt uw medewerking. Dus ik zou zeggen, pak even snel pen en papier. Want wat is er aan de hand? Het volgende is namelijk aan de hand. Eh, we hebben het hier over Fabienne Scipio Blume. Want zij zit eh, in het laatste jaar van de opleiding Media Entertainment Management in Haarlem. En voor haar afstudeeropdracht is ze bezig met een luisteronderzoek voor onze lokale radio ZFM zodat wij nadat de, de, de cijfers zijn geanalyseerd een, goede inzicht in, in hebben in welk, naar welke programma's u luistert en naar welke programma's u eventueel eh, interesse zou hebben. En op basis van die uitkomsten van dat luisteronderzoek kunnen wij eventueel een nieuw beleid daarop gaan formuleren of kan het bestaande beleid worden voortgezet, CQ uitgebreid. Dus wij vragen u vanaf deze plek eh, van harte om daaraan eh, uw medewerking te verlenen. En hoe gaat dat? Dat is heel simpel. Je gaat naar www.zfmzandvoort.nl en op die, op die website staat een grote banner eh, of u mee wilt doen met het kijk- en luisteronderzoek. Het, duurt nog geen anderhalf minuut, twee minuten. En u helpt ons daarmee om eh, wellicht nog betere programma's in de toekomst te gaan maken. Of de goede programma's die we al hebben te continueren. Dus vanaf deze stoel vragen eh, Rob en ik uw medewerking voor deze enquête. Vul hem in, zodat zij de cijfers kan gaan analyseren. En daar op, op basis daarvan met een rapport naar buiten kan treden. En wij zijn blij met uw medewerking. Gewoon even gaan naar www.zfmzandvoort.nl en vul de enquête in. En eh, met die informatie kunnen wij weer een eh, betere omroep maken van CFM. Hier is Racing. Een vrolijk deuntje uit 1978 alweer. 1978. baby lay your love for me. Dat was inderdaad de single van Racy. En daarmee werd het uh, half drie bij Zandvoort op zaterdag. Zie het En dat betekent in de tijd voor, eh, in de, inderdaad tijd voor het weerbericht met eh, Albert-Jan Vos. Albert-Jan. Ja, hier waren we weer met het weerbericht. En na een zeer tegenvallende vrijdag de bewolking overheerste gisteren en het werd niet warmer dan 1,4 graden in Hoofddorp en 1,5 graden op Schiphol. Is het vandaag al niet veel beter. Het is opnieuw grijs en bewolkt en de zon krijgen we af en toe maar te zien. De wind waait uit het zuidoosten en is matig over land en krachtig aan zee, kracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt maar maximaal 4 graden. Vanwege de zuidooster voelt het koud aan. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er wat regen. De temperatuur daalt naar waarden dicht bij het vriespunt en er is kans op gladheid. Ja, ja. De wind waait uit het eh, oosten tot zuidoosten en is matig van kracht tot krachtig. Morgen overheerst de bewolking en valt er af en toe wat regen. Maar met een beetje geluk zien we in de middag ook af en toe de zon. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer min 2. Ja, u hoort het goed, min 2. Vriezen. Maandag schijnt dan geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait overwegend matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden met flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waren tussen de min 1 en min 3 graden. En tot slot, dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Ja, wel ophouden hè, met die kou, uh, Albert-Jan. Nou, s'morgens... Daar zijn we niet meer van gediend, hoor. Een beetje gladheid weer, een beetje nee, Nee, nee, nee, nee, vind ik helemaal niet leuk. Nee, maar goed, koude nachten, mooie, overdag mooi met een zonnetje erbij. Kijk, nou, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, maar ja, die wind die, maakt het dan weer wat eh, minder aangenaam. Het weerbericht is na te lezen trouwens op eh, www.meteopagina.nl de weersheid van onze eh, weergoeroe Lex van der Hoorn. En eh, vanaf april is hij weer terug. Ben, ik ben missen hem wel hoor. Ja, ik mis hem ook hoor. Nou, dus, Lex, ik hoop dat snel april is. En dat je weer terug bent op de radio om half drie. Lijkt mij helemaal goed. Lijkt me helemaal gold. Ja, <laughs> en dan gaat deze ook over. Wat een bruggetje, Een zingetje van eh, Andrew Gold. Hier is Never Let It Slip Away. slip away. single van eh, Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Hoorde je deze van Imani van alweer heel veel jaartjes geleden. En die single heet Where Are You Now? Nou, dat vragen we ook aan Joop van Es. We proberen verbinding met hem te krijgen. Een klein momentje en hebben we verbinding met Joop van Es. Die is vandaag bij de wedstrijd eh, aanwezig. SV Zandvoort tegen Voorland. De verbinding gaat niet lukken. Nou, dan gaan we even wat anders doen, toch? Ja, geen probleem. Geen probleem. Ik pak het er even bij en dan hebben we Zandvoort nieuws in het kort mooi item trouwens. Kijk, afgelopen week hebben we natuurlijk erg veel gehad over de, de, de, het gedoe in het weekend en tijdens de stappen in Zandvoort. Maar afgelopen weekend was het tijdens de uitgaansuren, en dan heb ik het afgelopen weekend, relatief rustig. Veelvuldig surveilleren door het verdubbeld aantal horecaagenten lijkt een preventief effect gehad te hebben. Tot deze conclusie kwamen de gemeente, politie, koninklijke, politie en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort en de individuele horecaondernemers tijdens hun wekelijks overleg. Wel was er één aanhouding voor mishandeling, zoals Zoals afgesproken is deze persoon meegenomen naar het hoofdbureau in Haarlem en daar pas de volgende dag verhoord. De betreffende agenten konden na het afleveren van de arrestant weer terug en konden hun dienst in Zandvoort voortzetten. Nou, dat noem ik nog een eh, eh, lik op stuk beleid. Helemaal goed. Oké, nou daar komt hij aan. Whitney Houston. het kost even wat moeite, maar we hebben hem. Dankjewel Roy Haldeman daarvoor. Ja, die zoekt alle plaatjes voor ons uit. Niet Makkelijk, wat gaan we nou. zo dadelijk aan hem vragen. <laughs> Geen carnavalskraker hoor, want daar heeft hij de voldoende van. Nou, dat komt pas eh, in het weekend van 5 eh, maart. Dus eh, ja, nog even wachten. Carnaval is het nog lang niet, Roy. Maar je bent er wel helemaal klaar voor, volgens mij. En wij zijn klaar om te dansen met Whitney Houston. Hier is I Wanna Dance With Somebody. Oh. Lekkere muziek uit de jaren 80 van Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Nou, eens even kijken of de spelers van eh, SV Sanford ook eh, dansend over het eh, gras zich voortbewegen. Daarvoor gaan we naar Jap Fres. <laughs> Dag Rob. En luisteraars uiteraard. Goedemiddag. Nou, goedemiddag. Echt dansend is het niet, want Zandvoort, de 10 minuten die ik nu zit te kijken, die moet behoorlijk op eigen helft gedongen spelen omdat eh, voorland, de tegenstander, eh, ontzettend veel druk zit. De bal beter in de ploeg kan houden dan Zandvoort. Eh, maar ja, Zandvoort heeft weer eens een ander team staan. Nu zijn er weer de jongens die vorige keer die waren, zijn weer terug. Dus moet men toch weer heel even aan elkaar wennen. En misschien dat het een hele korte duur is, laten we dat hopen. Want je moet niet op je eigen helft willen voetballen. Goed, we spelen dus vanmiddag tegen Voorland. een wedstrijd die voor Zandvoort heel belangrijk is. niet alleen voor Zandvoort, want Voorland heeft eh, een straf gekregen van de KNVB. Die mist eh, acht punten, hebben ze afgenomen. Omdat ze, ja dat is nogal wat, het is niet gering. Acht punten zijn er een mindering gebracht omdat ze ehm, fraude hebben gepleegd tijdens een wedstrijd. Eh, die hebben ze meteen verloren verklaard gekregen en die moet opnieuw gespeeld worden. En de wedstrijd later was er een massale vechtpartij. En ook daar was oorzaak een speler of twee spelers van voorhand van. Uh, heeft de KNVB gemeend om eh, acht punten minder te moeten brengen. Dus voorhand staat stijf onderaan op dit moment. En die heeft die punten dus keihard nodig. hey hoe hebben ze, hoe hebben ze fraude gepleegd dan tijdens die ene wedstrijd? Dat, uh, ze hebben een speler, die heeft, zich gemeld bij hun. Die krijgt dan een spelerspas. Ten eerste hebben ze toen zijn achternaam als zijn voornaam gebruikt, bewust en zijn voornaam als zijn achternaam. Dat is al één fraude. Fraude 2 bleek het als hij wel zijn goede naam had opgegeven, dan had het gebleken een professionele speler te zijn die bij RKC speelde en heel oh. geweest. Oh ja. En dat mag dus niet. Nee. Dan krijg je gewoon straf en terecht. Ja. En, en eh, maar ja, er zijn in het verleden nog meer akkefietjes geweest. Eh, er gaat trouwens, ja, eh, het doelpunt, een uitgebroken speler van Voorland uh, eh, Boy de Vet kan er niet bij komen. Bas Lemmers kan er niet bij komen. Uh, speelde in de 15e minuut. Stamford staat nu al 1-0 achter. Ik heb het gezegd, Voorland heeft die punten keihard nodig. Dus die zullen voor alles gaan. Echt tot het gaatje. En Zandvoort moet daar ontzettend voor op gaan passen. Gelukkig, eh, aan de andere kant, is dat doelpunt eh, in die 15 e minuut gevallen en niet in de 85 e Want dan is het maar een heel kort dag om eventueel nog in te kunnen halen. Volgens nog uh, in ieder geval met 0-1 achter. Maar goed, we waren dus met, eh, met dat eh, fraude bezig. Ehm, dus, eh, er zijn in het verleden nog wel meer actiefjes met voorhand geweest. En de KVB heeft dus nu gezegd, nou is het einde oefening, acht punten eraf. En ze staan, ik meen, op zeven punten, iets in die geest, op dit moment. Maar goed, uh, Zandvoort is nu weer compleet, dat zei ik ook al. Um, Michel Romeo is uh, eh, spelgerechtigd verklaard door de KNVB, dus die mag ook in het eerste meedoen. Is ook aanwezig op dit moment, bestaat alleen niet in het veld, zit op de bank. Eh, die moet natuurlijk even acclimatiseren. Wel in het veld Nigel Berg, eh, Michel de Haan en ehm, Maurice Mol voorin. Verdedigend Kales, even kijken, Billy Visser en John Keur... En Giraikol in het middenveld is dan eh, eh, Max Aardewerk. Eh, even kijken. Nou, ja, is nu even op de ver weg. Maar goed, uh, is dus ehm, in mijn ogen op dit moment kan het, het Servische team in het veld brengen. En dat is de laatste paar weken toch wel anders geweest. Nogmaals, we zitten nu in de 17e minuut. Zandvoort staat met 0-1 achter tegen Voorland. Dankjewel Jap. en ehm, straks komen we bij je terug. I've noticed you around.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 Ja, waarom zei ik dat nou, hè? Raadje plaatje. Nou, een aantal weken geleden was in een gezellig café in de Halterstraat. Raadje plaatje. 13 teams namen tegen elkaar op van uh, vier personen per team. En dan uh, kreeg je een stukje van een uh, plaat horen en dan moest je raden welke plaat dat is. En deze kwam ook langs, joh, de Barry McGuire en Eve of Destruction. We gaan snel over naar Joop Fres. Het begon aan de linkerkant in de verdediging. Billy Visser liet twee keer zijn man lopen. En de derde keer toen hij er langs ging, kon hij bal heel mooi voorzitten. Voorhand uh, eh, koppelend naar 2-0. 0-2 moet ik zeggen dan. Boe, oké. dankjewel Joop. En eh, ja, tot slot eh, nog even een kort, kort bericht. Eh, ja, en dan hebben we het voor de klassiek liefhebbers. En, want dan hebben we het even over morgenmiddag. Want dan zal het bekende Dudok Quartet een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van Classic Concerts verzorgen. Vanaf drie uur kunt u in de protestantse kerk aan het Kerkplein genieten van werken van Jozef Haydn, Sergei Prokofiev Prokofjev en Ludwig van Beethoven. Het concert begint om 3 uur en de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree bedraagt 5 euro, maar is gratis voor de vrienden van Classic Concerts en jaarkaarthouders. Morgen genieten van Haydn, Prokofjev en van Beethoven vanaf 3 uur in de protestantse kerk op het Kerkplein.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 De fabriek in de Nijldelta heeft zo'n 24.000 medewerkers. Van hen zijn er ongeveer 15.000 sinds woensdag in staking om hogere lonen en het vertrek van de directeur te eisen. Gisteravond zei de militaire raad in Egypte dat stakingen die de economie van het land schaden niet langer worden toegestaan. Een Iraanse rechtbank heeft de gevangenisstraf van twee Duitse journalisten omgezet in een boete. Als ze ieder ruim 36.000 euro hebben betaald komen ze vrij. Het tweetaal was eigenlijk veroordeeld tot 20 maanden cel. Het is niet duidelijk waarom de verslaggevers een lichtere straf hebben gekregen. Ze waren op een toeristenvisum Iran binnengekomen en werden gearresteerd toen ze probeerden een Iraanse vrouw te interviewen. De vrouw was wereldwijs in het nieuws gekomen omdat ze zou worden gestenigd voor overspel. De wielerploeg van Vacans Soleil heeft coureur Riccardo Rico met onmiddellijke ingang ontslagen. De Italiaan was al op non-actief gezet. Rico werd twee weken geleden met hoge koorts en nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Hij was ziek geworden nadat hij zichzelf een bloedtransfusie had toegediend. Dat is in strijd met de regels tegen doping. Volgens Vacances Soleil heeft Rico de interne ploegregels geschonden. De Italiaan werd in 2008 ook al op doping betrapt. Gisteravond mocht hij van de artsen het ziekenhuis verlaten. Dan nog het weer, bewolkt en vrijwel droog. Door de stevige oostenwind voelt het vooral koud aan.